Volgens de vader van de activist komt zijn zoon over een paar dagen terug naar Nederland. De directeur en drie medewerkers van een autoruitherstelbedrijf in Emmen zijn opgepakt op verdenking van fraude. Ze zouden verzekeringsmaatschappijen voor zeker 2 miljoen euro hebben opgelicht met valse en onterechte declaraties. De politie heeft beslag gelegd op onder meer huizen, auto's en goudstaven. De inspecteurs van het atoombureau van de Verenigde Naties zijn na twee dagen zonder succes uit Iran vertrokken. In een verklaring noemt het agentschap de gesprekken over de nucleaire activiteiten van Iran teleurstellend. De inspecteurs wilden naar een militaire basis ten zuidoosten van Teheran, maar de inspecteurs kregen daar geen toestemming voor. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft een inval gedaan bij het Duitse hoofdkantoor van Philips in Hamburg. Het OM onderzoekt of een medewerker van Philips ambtenaren heeft omgekocht. Een woordvoerder van Philips zegt dat het onderzoek serieus wordt genomen en dat er volledig wordt meegewerkt. In 2006 werd ook al een huiszoeking gedaan bij Philips in Hamburg. De oprichter van de website Mega Uploads is vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Kim.com wordt door de VS verdacht van het aanbieden van illegale kopieën van films, muziek en software op zijn site. Hij werd vorige maand opgepakt na een verzoek van de FBI. Ook drie medewerkers werden toen gearresteerd, onder wie een Nederlander. Zij werden eerder al vrijgelaten na het betalen van een borgsom. Het weer bewolkt, blijft wel droog. De temperatuur loopt op tot zo'n 9 graden. Vanavond gaat het regenen en neemt de wind flink toe. Dit was het en op... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A15 van Rotterdam naar Europoort bij de Botlektunnel 2 kilometer. Verderop richting de Maasvlakte tussen de Zuurhofbrug en de Maasvlakte 5. Dat komt door een ongeluk. Op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Amersfoort 3 kilometer.